van 5 uur. Freddy van Tijn met NOS Journaal. In de Egyptische badplaats Hurghada heeft een man zeker zes toeristen neergestoken. Volgens het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn twee Oekraïense vrouwen gedood. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun nationaliteit is niet bekend. Een man met een mes zou vanaf een openbaar strand naar het resort zijn gezwommen en daar vakantiegangers hebben aangevallen. Het motief voor de aanval in Hurghada is nog onbekend. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs sluit niet uit dat de school die twee islamitische kinderen een schadevergoeding moet betalen vanwege een schoolfoto in hoger beroep gaat. Dekker zegt dat hij zijn wenkbrauwen optrok toen hij de uitspraak van de rechter hoorde. Maandag besloot de rechter dat de Maria Montessori school in Den Haag een schadevergoeding van 500 euro moet betalen aan twee islamitische kinderen omdat zij vanwege het offerfeest niet op de klassenfoto stonden. Het kabinet komt toch met een vorm van tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten. Er wordt 10 miljoen euro voor uitgetrokken. Eerder was het kabinet dat niet van plan. De uitbraak van Q-koorts tien jaar geleden kostte aan meer dan 70 mensen het leven en duizenden mensen werden ziek. Patiënten stelden de overheid aansprakelijk. Die zou de bevolking niet voldoende hebben geïnformeerd en niet genoeg hebben gedaan aan de bestrijding. Minister Hennis van Defensie reageert geërgerd op berichten over klachten binnen het korps commandotroepen over de staat van het materiaal waarmee ze moeten werken. RTL Nieuws meldt dat er levensgevaarlijke situaties ontstaan door geweren die in de hand kunnen ontploffen, geluiddempers die losraken en verbindingsradio's die het begeven. Hennis noemt de berichten tekort door de bocht. Zij zegt dat er al jaren wordt gewerkt aan het oplossen van problemen. Het weer vanuit het westen is het droog en het worden en breekt de zon nog door. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen bewolkt met wat regen en een graad of 20. Zondag droog, geregeld zon en maximaal 23 graden.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 Dan de A4 Amsterdam-Den Haag, 4 kilometer tussen Roelevarensveen en Hoogmade. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, knoop het Velsen, 4 kilometer. Door een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Zaanstad tussen Zeeburg en knoop het Amstel, 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Eh, tussen afrit Volendam en knoop het Koenplein was al een ongeluk gebeurd, 3 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden, 2 kilometer... Op de A27 Gorkum richting Almere tussen knooppunt Lunette en Hilversum door een ongeluk 8 kilometer.